fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot. Met... De marechaussee heeft zaterdag op Schiphol een jihadreiziger aangehouden. De man van 40 was vorige maand na terugkeer uit IS-gebied in Turkije opgepakt... en is zaterdag overgebracht naar Nederland. De man wordt verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie. Het kabinet heeft nog geen overeenstemming bereikt met andere EU-landen over extra afspraken bij het associatieverdrag met Oekraïne. Het kabinet zegt nog geen documenten openbaar te kunnen maken waaruit de stand van zaken blijkt. Dat zou de Nederlandse positie kunnen schaden. Gisteren vroeg de oppositie een conceptbesluit openbaar te maken. Donderdag is er een Europese top over de kwestie. Diederik Samsom heeft bij zijn afscheid van de Tweede Kamer een staande ovatie gekregen. Samsom vertrekt omdat hij de lijsttrekkersverkiezing van de PvdA heeft verloren. In zijn afscheidsbrief schrijft hij teleurgesteld en verdrietig te zijn. Maar hij is vooral dankbaar dat hij in zijn 15 jaar in de Haagse politiek het algemeen belang heeft mogen dienen. Adje Kuiken volgt Samsom op als fractievoorzitter van de PvdA. Bij een kippenboerderij in Abbega in Friesland is vogelgriep vastgesteld. Op het bedrijf werden ruim 63.000 kippen gehouden. Het gebied rond de boerderij is afgesloten en in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod. Er wordt nog onderzocht of het gaat om de besmettelijke H5N8 variant die onlangs werd vastgesteld bij drie bedrijven in Flevoland. In het Groningse Winsum is begonnen met de aanleg van een noodweg bij de onbewaakte spoorwegovergang waar onlangs een trein op een melkwagen botste. De noodweg moet het voor autoverkeer mogelijk maken de beruchte overweg te omzeilen. Op de overweg zijn al een paar keer dodelijke ongelukken gebeurd. Eind januari moet de noodweg klaar zijn. Het weer bewolkt met soms wat lichte motregen. Het is 8 graden. Vannacht verandert er weinig en liggen de minima rond 6 graden. Morgenochtend trekt de neerslag naar het oosten weg. Het wordt 10 graden. Vanaf donderdag is het droog, maar de nachten worden kouder en er is kans op mist. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De eerste avondspits files staan er vooral rond Utrecht. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort tussen Naarden en Blarikum 2 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Knoop het Velsen 2. A12 Utrecht-Den Haag tussen Kanaaleiland en Harmelen een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 2. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop de Bresseplein en Knoop Ridderkerk 2 kilometer.